Net als afgelopen vrijdag en gisteren is er voor komende vrijdag weer een treinstaking afgekondigd. Vakbonden roepen personeel in de regio's Noord en Zuid op om dan de hele dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen tussen de bonden en de NS zitten nog steeds muurvast. Het spoorbedrijf biedt 2,5% loonsverhoging, terwijl de bonden voor 6% gaan. Het is vrijdag de derde staking in acht dagen tijd. De vorige, keer reden, vorige keren reden er in het hele land geen NS-treinen. Of het overmorgen weer zo is, weet het bedrijf dus nog niet. Esther Ouwehand wordt door de Partij voor de Dieren opnieuw voorgedragen als lijsttrekker. Ze is dat al sinds 2019. En het bestuur van Volt heeft Laurens Dassen voorgedragen als lijsttrekker. Volt zit vier jaar in de Kamer en heeft sinds de vorige verkiezingen twee zetels. Eerder werd al bekend dat Caroline van der Plas bij de BBB, Dylan Jessegus bij de VVD, Henry Bontebal bij het CDA en Mirjam Bikker bij de ChristenUnie zijn voorgedragen om opnieuw lijsttrekker te worden. De operatie aan de arm van prinses Amalia is goed verlopen. Dat schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst. De prinses brak gisteren haar bovenarm bij paardrijden. Ze moet nog tot morgen in het ziekenhuis blijven. Vanwege de operatie gaat het halfjaarlijkse fotomoment van de koninklijke familie morgen niet door. Koningin Maxima heeft twee evenementen afgezegd om bij haar dochter te zijn. Vanochtend stond ze RTL Boulevard even kort te woord over Amalia. Majesteit, hoe gaat het met uw oudste dochter? Nou, goed. Ze is heel flink de man uit Florida heeft jarenlang gratis gevlogen door te doen alsof hij voor een luchtvaartmaatschappij werkte. De 35-jarige man had geen uniform of opleiding bij een vliegmaatschappij, maar kon wel goed liegen. En hij had toegang tot een intern reserveringssysteem waarmee luchtvaartpersoneel gratis vluchten kan boeken. Hij maakte valse identiteitsbadges en kon zo de beveiligde zones doorkomen en 120 keer gratis vliegen. Zijn bedrog werd ontdekt wegens verdachte boekingen in het systeem. Hij kan maximaal 30 jaar cel krijgen.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 岁月。 nine years since that kiss I can't help but reminisce Hey Michelle, do you geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. om je bij te staan. Nee, je hoeft me niets te vragen, je bent niet alleen. Samen slaan we smile in my heart for times when some better days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 So put your troubles aside put all your winter sorrows Hang them out to dry Throw it away, we gotta throw it away All the colorful days, my friend Are coming around again Yeah, yeah, mm, yeah, yeah I can feel a change of fortune No more riding on my love Feel the weight is off my shoulders stuck Another girl again. Yeah, yeah. the sunshine. Yeah, yeah. Whoa, yeah. the good wine. Yeah, yeah. Whoa, stop the old times. Yeah, yeah, yeah. yeah. The fine line.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 was a million knees talking sexy to you like that. Yeah. You can handle, boy, if I give you my squeeze and I need you to push it right back.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 love and sex and magic. Oh. Yeah. Yeah, on the floor. Get it, girl. Love, sex, magic. I on the floor.

het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very much. especially to members of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you rush that weight and you keep your firm body. I think of you.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 regretting what they heard. I can't give them no burn. I can't be concerned with all that talk. I won't be involved. That's my word. See, I'm not the one. They got me confused. They got me messed up. Don't you think I've had enough? When it comes to what we do, all that matters is us two. Don't pay them no